Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De beroepsvereniging van dermatologen eist een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Ook moeten zonnestudio's beter worden gecontroleerd. Volgens de dermatologen is dat nodig om het aantal gevallen van huidkanker terug te dringen. Vorig jaar kregen ruim 50.000 mensen in Nederland huidkanker. Drie keer zoveel als 20 jaar geleden. IS heeft een audioboodschap vrijgegeven van zijn leider al-Baghdadi. Hij zegt erin dat alle moslims moeten emigreren naar zijn kalifaat. Het is niet zeker dat de stem echt van al-Baghdadi is. Het zou zijn eerste levensteken zijn in maanden. Vorige maand meldde de Britse krant The Guardian dat de IS-leider in maart ernstig gewond was geraakt bij een westers bombardement. De president van Burundi zegt dat hij weer terug is in zijn land. Gisteren pleegde een generaal in Burundi een staatsgreep. De president zat toen in Tanzania. Het is de vraag of de staatsgreep is gelukt, want de generaal zou niet door het hele leger worden gesteund. Vanwege de crisis heeft Nederland ontwikkelingshulp aan de politie en het leger in Burundi opgeschort. Nederlandse gemeenten zitten met tienduizenden kunstwerken in de maag... die jaren geleden zijn gemaakt met BKR-subsidie. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur. Tot 1987 kregen kunstenaars geld voor werk dat ze inleverden bij de gemeente. In depots liggen nu nog zeker 42.000 kunstwerken, onzichtbaar voor het publiek. Verkopen, teruggeven of vernietigen is vanwege het auteursrecht vaak lastig twee broertjes van vier en zeven hebben vanmiddag in Oud-Gastel de bus genomen naar de IKEA in Breda. Ze hadden gehoord dat ze als kinderen gratis met de bus konden. Hun ouders wisten van niets. Een zoektocht in het dorp leverde niets op. Intussen zagen agenten in de IKEA, 20 kilometer verderop, twee jongetjes zonder ouders lopen. Het bleken de broertjes uit Oud-Gastel te zijn. De politie heeft hen thuisgebracht. gebracht. Het weer, in het zuiden ligt de regen, elders blijft het vannacht droog. Minima tussen de 2 en de 8 graden. Morgen trekt de regen in het zuidoosten weg en gaat overal de zon flink schijnen. Het wordt 13 tot 19 graden. Dit was het... Luister naar Tussen App en Vloed. Live gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. De mooiste ballads komen weer voorbij, luisteraars. Ga daar lekker voor zitten. En verzoekjes mogen. Via Facebook. Stuur me een berichtje. En eh, als ik de plaat in voorraad heb, dan wordt die gegarandeerd voor u gedraaid. Ja, de plaat gedraaid. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor mp3'tjes... en alle geluidsdragers die tegenwoordig beschikbaar zijn om, eh, om muziek af te spelen. Dit is een mooie van Johnny Matthews. Houd je van uh, Nat King Cole ook? Smile. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking when there are clouds in the sky you'll get by if you gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be. Aired, You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Johnny Matthews was dat met eh, Smile. We gaan even terug met uh, Kiki Dee, Amoreuze. Zij zong natuurlijk ook met eh, Elton John dat duet vroeger. I got music in me. Dat heeft ze zeker, luister maar. Die dat nummer heette Amoreuze. Nou, dat is een tijd terug hoor dat dat een hele grote hit was. We gaan eh, luisteren naar een band eh, die eh, zich ophield bij een klein riviertje. Ze heten dan ook de Little River Band. Ja, die mannen zitten voor eeuwig in de put. Forever Blue, prachtig nummer trouwens. wish I was a sailor, way out on the stormy sea, far away from the city, and all this misery. And I wish that I could tell you just how much you chose the life that took me away from you. Ik heb het leven gekozen dat mij van jou heeft weggerukt. En nu zit ik voor eeuwig, ben ik depressief. Wat een tekst eigenlijk. Forever Blue, the Little River Band. Ja, sommigen die kiezen gewoon zo'n weg. En anderen zeggen van ja, als jij me verlaat... You take the very eh, part of me. Hè? Dan eh, neem je het belangrijkste deeltje van me af. zingt Pieter Citera. Dat is namelijk de zanger van Chicago. Eh, en ik kan me nog goed herinneren... en het was eh, van de week... Uh, drong dat weer heel goed tot me door... dat ik in de RAI was in de jaren 70 in Amsterdam... en daar de groep Chicago zag optreden. En dat was ik samen met Rick van der Linden van Exception... en Rijn van der Broek van Exception. En Rijn is deze week helaas overleden. Ja. Dus op het ogenblik eh, leeftijdgenoten vallen als bosjes om me heen. Luisteraars, een paar weken geleden Sjaak Kloes van de Disneyman's Band, 67 jaar. Rijn van der Broek, 69. Ik ben zelf 68. Het was vandaag helemaal voor dag. Ik heb al even gedacht van, oh jee, is dat maar goed afloopt. Dit is ook zo'n mooi nummer. The Carpenters met Solitaire. There was a man and just how it goes, goes without saying. solitaire. Ja, solitaire staat eigenlijk gewoon voor patience. Kaartje leggen in je eentje, ja. Gaat natuurlijk over een eh, persoon die erg eenzaam is. En zijn tijd doorbrengt bijna hele dagen met... Eh, met dat kaartspel Solitaire. Wordt prachtig gezongen door eh, Karen Carpenter. En dat is niet zomaar een zangeres. Kent ze natuurlijk, de Carpenters. Eh, razend populair in de jaren 80, eh, 90. Ja, en Karen Carpenter helaas overleden. We zullen nog even voor haar bidden luisteraars. Zoals het een goed christen betaamt. Oh, very young. Nee, dat is eh, niet het nummer wat ik nou weer bedoel, hè, verdorie. Waarom gaat het nou weer mis, luisteraars? Nou, het moet niet misgaan en eh, dat gaat nu ook niet meer mis... want ik ga hem gewoon alsnog weer draaien. Our Father heaven Robert Long eh, en de Unit. Gloria was dat. Met het eh, Our Father. Nou, dat is een hele tijd geleden hoor, dat dat nummer eh, werd uitgebracht. Maar Robert Long heeft natuurlijk prachtige liedjes gezongen. En we herinneren hem als een groot Nederlands artiest. Ja, luisteraars, Susie Davis luistert ook mee. Dat is nou leuk, Susie, want mijn zoon Sven... die treedt ook op onder de naam Davis. Sven Davis... Dat heeft hij gedaan omdat hij een internationaal nummertje zelf heeft geschreven... samen met eh, Michael Garvin, de man achter eh, Jennifer Lopez. En Sven heeft een liedje geschreven dat eh, over vrede moet gaan... als het gaat om al het oorlogsleed wat kinderen wordt aangedaan overal ter wereld. En zijn nummer heet dan ook Calling for Peace. Sven Davis, speciaal voor Susie Davis...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 En dit is voor uh, Yvonne Nijssen, die eh, meeluistert in Bloemendaal. Richard Kleideman. dat was de ballade uh, Adeline. En ik uh, draaide hem speciaal voor mijn lieve vriendin Yvonne... die eh, zo rond deze tijd meeluistert naar ZFM Zandvoort. Want daar luistert u nog steeds naar. Ja, als je opa overlijdt, dat is niet zomaar iets... maar als je dan ook nog in staat bent om als fan van je opa... ook een prachtig nummer voor hem te schrijven... dan verdient het toch wel af en toe gedraaid te worden op de radio. Dat geldt voor Lea. Lea, voor jou speciaal. Lea, de dochter van eh, mijn collega, of onze collega moet ik zeggen, Dolly Tempierik. Met een nummertje wat zij speciaal schreef voor haar opa. En ze begeleiden zichzelf nog aan de piano ook. Nou, prachtig Lea. Bedankt dat je dit eh, voor ons eh, hebt willen zien hier live bij ZFM Zandvoort. On the Outside, prachtig nummer van uh, Watch What's Nights all around her and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside. And every time I tried to swim across, I thought I'd drown. And every time I tried to climb that wall thought unfold on the outside. She was a woman frozen in a picture frozen there forever with a smile that keeps me so warm inside. But still I hide on the outside. She was a woman farther than forever, nearer not together, but I wish I was back in time Cause she'd be mine on the outside But every time I try to find the love I left behind And every time I try to make her mine again I find myself from the outside On the Outside. Roch Voisin was dat. Nou, ik weet niet of ik eh, dat Roch goed uitspreek. Je dat het met R-O-C-H. kan ook Roch Voisin zijn. Nou, in ieder geval wel een heel mooi nummer. Het lijkt een beetje op Play Me van, uh, van eh, Neil Diamond. Play Me. Ja, dat, een beetje dezelfde melodie. Maar uh, toch een nummer wat ik zeer de moeite waard vond om, om voor u te draaien vanavond. Dat geldt zeker ook voor Both Sides Now. En dan niet de versie van Houston, maar de versie van Joni Mitchell. Prachtige uitvoering dit. Rose and flows of angel hair An ice cream castles in and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way. But now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done. clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't. moons and Junes and Ferris wheels. The dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way. But now it's just another show and you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself love's illusions that I recall. I really don't know love.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 Ja, u kent het allemaal natuurlijk van Charles Aznavour. Die maakte het natuurlijk wereldberoemd. Maar dit was ook een hele mooie uitvoering van Elvis Costello. Eh, in eh, het jaar 2000 ging Diana Kroll, eh, dat is de vrouw inmiddels van Elvis Costello... met zanger Tony Bennett op tournee. En ja, toen is het zomaar van een romantische relatie gekomen... tussen Diana Kroll en Elvis Costello. En dat mondde uit in een huwelijk. Dat was in 2003. Ze hebben inmiddels ook nog een tweeling gekregen... Eh, twee zonen. Eh, Dexter en Henry. Ja. Eh, nou, zo kan het zomaar gaan. Maar het zijn allebei gefortuneerde artiesten. En dat kan ik bewijzen, want Diane Kroll heeft ook een hele mooie uitvoering van California Dreamin'. Diana Kroll. All the leaves are brown And the sky is gray safe and warm. If I was in LA, California dreaming, I'm such a winter. into a church I passed along long way Got down on my knees And I pretend to pray You know the preacher likes the go I didn't regret a single day. oh, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises this time I don't know why. Ah, oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. cause you met Girl van de Beatles neem ik afscheid van u. Dank u allemaal voor het luisteren. Een fijne vrijdag en eh, verder een heel goed weekend straks. En wat mij betreft, ik ben er morgenochtend alweer uh, tijdens het sportprogramma Watertoren Sport. Mijn naam is Jacques Duif en ik wens u een goede nacht. Ja, eh, nou moet ik toch nog even een paar seconden volkletsen, luisteraars. Anders dan, dan klopt de tijd niet. Maar in ieder geval, nou, dit dan maar maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.